Rusland valt al maanden de energieinfrastructuur van Oekraïne aan... waardoor mensen in delen van het land vaak in het donker zitten. Voor Zelensky neemt het aantal stroomuitvallen en ook de duur daarvan wel geleidelijk af. In het oosten van Burkina Faso zijn tien mensen om het leven gekomen... toen de bus waarin ze zaten op een landmijn reed. Dat gebeurde gisteren al, maar details waren nog niet bekend. Autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog verder oploopt. Nog onbekend aantal slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal passagiers wordt nog vermist. Burkina Faso en andere landen in de regio kampen al bijna tien jaar met jihadistisch geweld. In de regio zijn veel terreurgroepen actief die banden hebben met Al-Qaeda en IS. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Vrijdag werd daar een jongen van 17 doodgeschoten. De tweede verdachte is een jongen van 15 uit Dordrecht. En gisteren werd al een 16-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden. China schrapt binnenkort de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land binnenkomen. Er is nog wel een negatief coronatest nodig. Sinds maart van 2020 moesten reizigers bij binnenkomst in China drie weken in quarantaine. De quarantainetijd werd pas nog verkort naar vijf dagen. Cody Gakbo vertrekt per direct naar Liverpool. Dat zijn de Engelse club en PSV overeengekomen. De twee clubs doen geen uitspraak over de transfersom... maar de directeur van PSV zegt wel dat het een recordtransfer is. Na zijn goede spel tijdens het WK hadden veel clubs belangstelling... voor de 23-jarige aanvaller. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. In het noorden kan er wat regen vallen. Morgen droog en af en toe zon bij maximaal 8 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harde waaien. In de avond gaat het regenen.